Jurjen boekraad bij het NOS Journaal. Brandweermensen in Florida zijn gestopt met het zoeken naar lichamen... op de plek waar eind juni een appartementencomplex gedeeltelijk instortte. De afgelopen weken hebben ze de brokstukken van de flat van 12 verdiepingen... beetje bij beetje afgevoerd en nu is de rampplek vrijwel leeg. Het dodental van de flatramp staat op 97. Het gebouw in een plaats bij Miami stortte in de nacht van 23 op 24 juni gedeeltelijk in. Alleen in de eerste uren na de ramp werden overlevenden uit de puinhopen gehaald. De politie in Den Haag heeft maatregelen genomen tegen twee medewerkers. Ze worden verdacht van ernstig plichtsverzuim. Bij een aanhouding zou buitenproportioneel geweld zijn gebruikt... en dat geweld zou niet of niet volledig naar waarheid zijn gemeld. De VN-veiligheidsraad wil niet dat de Republiek Noord-Cyprus en Turkije... een verlaten badplaats op Cyprus weer openstellen voor bewoning. De 15 leden van de Veiligheidsraad hebben dat plan veroordeeld... en eisen een onmiddellijke herroeping ervan. De plannen om bewoning van de badplaats mogelijk te maken... staan volgens de VN een hereniging van Cyprus in de weg. Het land is sinds de Turkse invasie midden jaren 70 opgesplitst... in een Grieks en een Turks deel. De situatie veroorzaakt al tientallen jaren spanningen. Darter Michael van Gerwen heeft de halve finale van het World Matchplay toernooi in Blackpool bereikt. In de kwartfinale versloeg hij de Engelsman Nathan Aspinall met 16-9. In 2016 bereikte Van Gerwen voor het laatst de halve finales van het World Matchplay toernooi. De volgende tegenstander van Van Gerwen is Peter Wright. Het weer... Vannacht is het wisselend bewolkt en droog. Het koelt af tot een graad of 15. Morgenochtend in de zuidelijke helft van het land bewolkt. Daar kan later in de ochtend ook al een bui vallen. Smiddags meer buien en daarbij is dan ook onweer mogelijk. Het noorden en noordoosten hebben het meeste zon.